Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De eerste dagen van de Ronde van Spanje hebben in Nederland ongeveer een miljoen bezoekers getrokken, zegt de organisatie tegen het ANP. Bij de ploegenpresentatie donderdag in Utrecht waren zo'n 12.500 mensen. De tijdrit trok vrijdag ruim een kwart miljoen bezoekers. De etappe van gisteren 375.000 en die van vandaag 350.000. Organisator La Vuelta Holanda noemt die aantallen boven verwachting. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Ier Sam Bennett. De renners vliegen vanavond naar Spaans Baskeland... waar de Vuelta dinsdag verder gaat. Rusland is bezig leraren te werven die in de bezette delen van Oekraïne willen werken. Moskou heeft aangekondigd dat de scholen na de zomer aan de Russische standaarden moeten voldoen. En daarvoor zijn zeker 2000 leerkrachten nodig. Die worden in heel Rusland geworven. Zeker 250 mensen hebben al getekend, blijkt uit een uitgelekte namenlijst. En volgens Russische onderwijsvakbonden is de belangstelling nog veel groter. Een deel wil uit ideologische overwegingen helpen bij de Russificatie van Oost-Oekraïne. Anderen melden zich omdat ze dan veel meer kunnen verdienen. Singapore maakt een einde aan de strafbaarheid van homoseksualiteit. In een wet uit de Britse koloniale tijd staat nog dat mannen die seks met elkaar hebben... twee jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. In de praktijk werd de wet al niet meer gehandhaafd. Homo's in Singapore kunnen nog niet trouwen. Het huwelijk blijft daarvoor bestemd voor man en vrouw. In de eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. In Waalwijk werd het 1-0 voor de Rotterdammers. Vanmiddag won Ajax in Rotterdam met 1-0 van Sparta. En FC Groningen won thuis ook met 1-0 van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het op. Het koelt af naar 10 tot 16 graden. Lokaal is er kans op nevel of een mistbank. Morgen is het wisselend bewolkt en nagenoeg droog.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 rond de 10 minuten vertraging nu. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu Peaceful Radio. Hele goede luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1504. Mijn naam is Ben of Eugen, gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Falling Into the Sleep, eh, zo heet dit eerste album waar we naar gaan luisteren. Van Ambiente Sotis, ja dat is natuurlijk weer een eh, artiestennaam van, ik kan er even niet opkomen wie. Maar op de website eh, zal het ongetwijfeld, zal je dat kunnen terugvinden. Dan komt iemand met wel een uitspreekbare naam, Robert Scott. Met Ascension en zijn track waar we naar gaan luisteren is Cloud Dreaming. Dan gaan we terug in de tijd naar 1997 met onder andere muziek uit Scandinavië, Wandering and Calling van Birgitte Grimstad. En die komt later nog terug. En niet te vergeten, natuurlijk, The Sound of Space and Time, The Sound of Water and Worlds, The Sound of Feeling and Fire. En dat komt allemaal, eh, dat zijn allemaal dubbel cd's. Ja, dubbel cd's van het label Easy Digit Music. En eh, is niet meer te koop, eh, want het was een, eh, ja, een, een oplage, beperkte oplage... ter ere van het 20-jarig bestaan van dit label Easy Digit Music uit Duitsland. En ehm, nou, het label bestaat inmiddels een aantal jaren niet meer. We sluiten af met muziek die je op de achtergrond hoort van... dat is Deva Kant. En ook een een artiest, ik dacht een beetje uit de Osho-stal. Sounds From Beyond heet dit album. Prachtig mooi, een heel lange track van 10 minuten... waar we aan het eind van het uur verder naar gaan luisteren. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1504 hier op ZFM. This is pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. in the best of times, driven by the voices in our minds. If only we could see it. Can you see it? Can you see it? Trying not to feel the weight, looking for a place that I peace with yesterday. Take it on, leave it all behind. Could we ever feel the way we did? We were so happy when we were young. was so easy, we were kids. Felt like life had just begun. Even in the worst of times, we could always seem to find everything we needed. Living in the best of times, driven by the voices in our minds. If only we could see it. Can you see it? Can you see it? John Otott. Thanks for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at johnotot.com.